Dat gaat over een nieuwe aanvliegroute van vliegtuigen naar Schiphol. Mensen uit Gelderland en rondom de Utrechtse heuvelrug zijn bang voor veel geluidsoverlast. Daarom hebben ze onder meer 47.000 handtekeningen aangeboden bij de Tweede Kamer. Daar is ook verslaggever Vincent van Rijn. Ja, Vincent, zweert je wel daar? Ja, dat protestlied, eh, dat protestlied zit er hier lekker in. En eh, ja, die vliegtuigplannen zijn overigens nog niet definitief. Er wordt nog in de Tweede Kamer over gesproken. En veel partijen zijn ook wel kritisch over die vierde aanvliegroute. Kortom, wordt dus vervolgd. Farmers Defence Force zegt dat ze komende donderdag weer met trekkers naar Den Haag willen komen. De Tweede Kamer praat dan over het geklapte landbouwakkoord. En dus denkt de boerenclub dat veel mensen zin hebben om te demonstreren. Ik kan er kort en duidelijk over zijn. Als wij deze storm niet gaan keren, dan ben ik binnenkort helemaal uitgereden met dat ding. Niemand kan er thuis blijven deze keer. Niemand. Het ding moet gestart worden en we moeten het tij gaan keren. En zo niet, wordt het inpakken. Aan jullie de keuze. Bij een protest eerder dit jaar werden de meeste trekkers verboden van de gemeente Den Haag. Mochten er toen maar twee bij zijn. In een oud veilinggebouw in Poeldijk, onder Den Haag ligt dat, staat een kluis die al 50 jaar niet geopend is. Tijdens de renovatie van het gebouw stuiten de nieuwe eigenaren op de oude kluis. Er is alleen één klein probleempje. Niemand weet wat de code is. De maker van de kluis doet zijn best om de code te ontcijferen. Het is een lettercode en we zijn er ondertussen wel een beetje achter dat het begint met een hoofdletter V. Dus wij denken misschien vaak veiling of verburg. Alleen eh, het zijn grote letters, kleine letters kan je invoeren. Dus eh, ja, heel veel codemogelijkheden. Nou, dus is het nog een groot raadsel wat erin zit. Wel is het zeker dat de kluis al sinds 1974 niet meer geopend is. De maker hoopt dat mensen die meer weten zich nog melden. Anders gaan ze de kluis op een andere manier proberen te openen. Het weer in de loop van de dag steeds meer wolken met later ook regen. Het wordt 20 graden langs de kust en 23 in Limburg. Morgen begint ook met wat gesputter. Later droogt het op en wordt het zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer in onze regio op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen.